Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Werkgevers krijgen de roosters maar moeilijk rond. Loodgieters die in quarantaine zitten, postbodes die de deur niet uit mogen... snotterende stewardessen. Het brengt bedrijven en organisaties in de problemen, schrijft de Telegraaf. Want alle roosters moeten wel worden gevuld en dat blijkt vaak een puzzel. Installatiebedrijven zeggen regelmatig afspraken af... en KLM moet vandaag 16 vluchten annuleren omdat er te weinig mensen zijn. Vorig jaar stegen de prijzen hard. De inflatie was 2,7 procent, het hoogste in bijna 20 jaar tijd. Vooral de gas- en de benzineprijzen gingen door het dak. En ook voor een rondje in de supermarkt moest je meer betalen, vertelt verslaggever Nick Wouters. Wat het dan vooral is in voeding wat duurder geworden is, dat is vlees, groente en fruit. Dus dan zou het kunnen zijn dat die hogere gasprijzen, ja, de tomatenkweker betaalt die ook. En die rekent dat dan weer door in de prijzen van zijn tomaten. En dat merk je dan weer terug in de supermarkt. Na het avondeten nog even naar de voetbaltraining toe. Dat kan weer voor jongeren tot en met 17 jaar. Vanaf vandaag mogen ze buiten sporten tot 8 uur in plaats van 5. Voor volwassenen wordt er nog niet versoepeld en ook de binnensportplekken blijven nog even dicht. En Pokémon Go heeft twee Amerikaanse agenten hun baan gekost. Ze gingen niet af op een melding van een overval... omdat ze te druk waren met Pokémon vangen in dat spel. In de rechtbank werd een gesprek uit hun politieauto teruggeluisterd. Dan hadden ze het over de zeldzame Pokémon die ze nog wilden opspeuren. De agenten zijn ontslagen. Na uren stilliggen is superjacht Galactica toch onder de brug bij Heusden doorgevaren. Het 80 meter lange schip met bioscoop, zwembad en helikopterplatform... was vastkomen te liggen omdat het te hoog was. En dat gebeurde een paar dagen geleden ook al eens. Een hoop mensen volgen het schip. Ik heb al twee dagen het schip bijgehouden eigenlijk. Gisteren een hoop foto's verzameld en nou, toen zijn we hier gekomen. Wat vind je ervan? Best leuk, want dit maak je niet één keer op een dag mee. Mooie boot hoor. En u bent speciaal hier naartoe gekomen ja, om even te kijken? Ja, we zijn hem gevolgd hè, vanaf eh, Hedel. Uiteindelijk lukte het dus om door te varen, al sneuvelde er wel met veel kabaal een lamp. Het schip is op weg naar Harlingen, daar wordt het afgebouwd. Het weer kan mistig zijn, pas op als je de weg op gaat. Straks gaat de zon flink schijnen bij een graad of drie. In het noorden en westen kan het vanmiddag wel een beetje regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen Baan en Hilversum Noord door een ongeluk op de linkerrijstrook. A10 knoop het richting Amstel tussen Osdorp en knoop Amstel 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen.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 They said, son, look like bad luck got a hold on you, but it's too tight to mention. they Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie over het afgelopen jaar is uitgekomen op 2,7 procent. Volgens het CBS is dat het hoogste inflatiecijfer sinds 2003. Vooral de prijzen van energie en voeding zijn flink gestegen. De pot waaruit huishoudens in het aardbevingsgebied in Groningen... een subsidie van 10.000 euro konden krijgen, is binnen een dag leeg. is daardoor niet meer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen. De jeugd mag weer langer buitensporten bij een vereniging. Jongeren tot 17 jaar mogen vanaf vandaag tot 8 uur s avonds trainen. Dat was tot 5 uur in de middag. Wedstrijden blijven verboden en de coronamaatregelen voor volwassenen blijven onveranderd.